Kroon was in Afghanistan voor een geheime missie toen hij werd ontvoerd. Hij moest zich uitkleden, werd op tafel gegooid en vastgebonden. Bij Pauw zei hij dat hij het nog steeds heel moeilijk vindt om te zeggen wat er toen met hem gebeurde. Na zijn vrijlating schoot Kroon de man die hem had ontvoerd en verkracht dood... toen die probeerde de majoor neer te schieten. Die zaak is onderzocht door het Openbaar Ministerie... maar er was niet genoeg bewijs dat het echt gebeurd is. President Trump is hard in aanvaring gekomen met de voorzitter van het Hoge Rechtshof. Trump noemde een rechter uit San Francisco een Obama-rechter... omdat hij bepaald heeft dat immigranten die vanuit het zuiden illegaal de VS binnenkomen... niet mogen worden tegengehouden. Opperrechter Roberts haalde daarna flink uit naar Trump. Volgens hem is de rechterlijke macht wel degelijk onafhankelijk. Maar Trump blijft bij zijn woorden en twitterde dat zulke rechterlijke uitspraken... de veiligheid van de VS in gevaar brengen. De ruzie is opmerkelijk omdat Roberts zelf een conservatieve rechter is. Bij de metingen van vliegtuiglawaai rond Lelystad Airport wordt gegoocheld met cijfers, zeggen ingenieurs uit de regio. Ze zeggen dat de berekeningen niet kunnen kloppen. De actiegroepen die tegen de uitbreiding van de luchthaven zijn... vinden dat minister van Nieuwenhuizen zich op ondeugdelijke informatie baseert... bij haar beslissingen over het vliegveld. Het is de bedoeling dat er vanaf 2020 vakantievluchten van Schiphol worden overgeheveld naar Lelystad. Het weer in het binnenland daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt. Aan de kust blijft het boven nul.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 van Zandvoort, op 106.9 CFFM Will you hold the line When every one of them is giving up and giving in Tell me, in this house of mine Nothing ever comes without a consequence of cost Tell me, will the stars align Will heaven step in?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 Cell phone ring, yeah, I'm on the line. Pull up on the kids, come through the night. You a bad thing, you know see you a dime. Y'all come for a ride ride up on my roller coaster. Jenny, talk to me, Jenny.